eeuwige vrienden onder was Wat cirkel kan dat er gaan hebben? Allee, cirkel, cirkel, cirkel. Allee, voor groen en zwart. Allee, cirkel, cirkel, cirkel. Allee, voor groen en zwart. The ze moet nog op die dak doen, Want het is dan al de vierde keer.